Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NAVO wil nog deze maand stoppen in Libië. Topman Rasmussen maakte gisteravond bekend dat er volgende week een definitief besluit valt. Vliegtuigen blijven voorlopig nog verkenningen uitvoeren om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen. Familie van Gaddafi in Algerije eist intussen dat zijn lichaam wordt overgedragen aan bevriende stamleden in Sirte. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. Bij zijn aanhouding leefde Gaddafi nog, maar er bestaan verschillende lezingen over hoe hij om het leven is gekomen. Op videobeelden is te zien hoe een gewonde Gaddafi na zijn aanhouding wordt belaagd. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN noemde de beelden verontrustend en riep op tot een onderzoek. Het ongeluk van gistermiddag op de A4 bij het Prins Klausplein heeft alsnog een leven geëist. Een jongetje van 1 uit Aalsmeer is gisteravond aan zijn verwondingen overleden. Zijn moeder en een tweede kind liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Twee inzittenden van andere auto's liepen nekklachten op. Het ongeluk gebeurde doordat een automobilist een file te laat opmerkte. Hij reed op de stilstaande auto's in doordat hij met zijn telefoon bezig was. De automobilist is na verhoor vrijgelaten. De A4 bij het Prins Klausplein was gisteren urenlang afgesloten. Het RTL 7-programma Voetbal International heeft de gouden televisiering gewonnen. Kijkers konden via internet hun stem uitbrengen op hun favoriete programma. Voetbal International van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg 37% van de stemmen. Voor de prijs waren ook The Voice of Holland en Wie is de Mol genomineerd. Derksen noemde de prijs eervol, ook al heeft hij naar eigen zeggen niet zoveel met dat hele circus. Er waren ook prijzen voor tv-persoonlijkheid van het jaar. Bij de vrouwen won Linda de Mol. Bij de mannen ging de prijs net als vorig jaar naar Jeroen van Koningsbrugge. Het weer, het is helder met temperaturen rond het vriespunt.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 tell Old man's Ty shuts his eyes Leaves behind another line Take care of yourself Don't swing and grind your thing Pay the tax and alimony Take care of yourself Face that boy, he'll go far Cause he had no real good teacher Take care of yourself All alone it has to be Take care of yourself Oh yeah mind is hard to find But he don't mind And you don't mind y'all don't care And we don't mind Said she don't care And you don't mind yourself Mr.